9 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In Berlijn demonstreren nog steeds duizenden mensen tegen de coronamaatregelen. De Duitse politie zegt dat er op het hoogtepunt 17.000 mensen op de been waren. Maar volgens de organisatie waren het er veel meer, ongeveer een miljoen. De meeste demonstranten hielden geen afstand en droegen geen mondkapje. Tegen de organisatie is aangifte gedaan. De politie heeft nog niet op grote schaal ingegrepen... wel zijn her en der betogers weggedragen. In Israël wordt opnieuw door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering. De betogers zijn ontevreden over de manier waarop de coronacrisis wordt aangepakt. Ook vinden ze dat premier Netanyahu moet aftreden vanwege de corruptiezaak waarin hij verwikkeld is. Epicentrum van de demonstratie is de Amtswoning van Netanyahu in Jeruzalem. Maar er staan ook honderden demonstranten bij zijn privéverblijf aan de kust. De Israëlische president Rivlin maakt zich grote zorgen over de onrust. Hij vreest voor een politieke moord, net als in 1995. Een Spitfire-vliegtuig met op duizenden namen van zorgmedewerkers... is vanmiddag over 20 ziekenhuizen in Groot-Brittannië gevlogen... als bijzondere dankbetuiging voor alle zorgmedewerkers. Op de vleugel stond met grote letters bedankt NHS. Met de actie willen de initiatiefnemers geld ophalen voor de NHS, de gratis gezondheidszorg in het land. Britten kunnen voor ongeveer 11 euro de naam van een zorgmedewerker aandragen. Dat heeft inmiddels al ruim 20.000 euro opgebracht. De komende maanden vliegt de Spitfire over andere ziekenhuizen. De Belg Wout van Aert heeft de wielenkoers Strade Bianca gewonnen. Onder zware omstandigheden koersten de deelnemers onder, over 184 kilometer naar Siena. Davide Formolo won de strijd om de tweede plek van Maximilian Schachman. Eerder vandaag won Annemieke van Vleuten bij de vrouwen. De Strade Bianca is de eerste World Tour wedstrijd in bijna vijf maanden. Het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het snel af. Vannacht opklaringen met een minimum rond de 15 graden. Morgen geregeld zon, maar kan er verspreid over het land ook een bui ontstaan. Met maximaal 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg is het een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal. We hebben even stilgestaan.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 Dus het laatste shownieuws, de party update. Nou, die is karig, moet je zeggen. Natuurlijk eh, de Nightwalk 10. Straks in het tweede uurtje DJ op. met zijn Global House vibes. straks in het derde uurtje vliegen we, zoals altijd, helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening hoorde je trouwens uh, Discotron, samen met Alain Jr. met Feel the Vibe, oude hitjes in nieuwe jasjes gestoken. Dat hoor je de laatste tijd vaak. Want ja, je mag het eigenlijk niet zeggen. Maar eh, het corona gebeuren, dat de eh, quarantaine en alles... dat heeft ook een beetje zijn voordelen. Dan zou je denken van, nou, ik vind het kut. Vinden we allemaal. Anderhalve meter afstand. Handjes goed wassen. Mondkapje. Hè, vanaf eh, maandag uh, mondkapjes in Amsterdam en Rotterdam... op uh, drukke, drukke plekken. In het buitenland moet je het dan gewoon dragen. En ja, maar wat ik wil zeggen... het voordeel, de DJ zit er thuis... vervelen zich de tyfus en... Wat gaan ze doen? We gaan de studio in, we gaan een plaatje maken. En dat is dan weer erg positief, want er komt een heleboel nieuwe muziek uit. Ik moet je bekennen, ik wilde ze allemaal draaien. Ik heb een hele bak met platen gekregen. Nou ja, dat gaat allemaal via het internet natuurlijk, maar uh, ik heb gewoon te weinig tijd. In een uurtje al die nieuwe platen erin knallen, dat is niet te doen. Maar we gaan ons best doen. Zometeen Chris Cross uh, eh, Amsterdam, samen met Lil Kleine en eh, Jade Lauer. Met het oude nummer van Anthony Kamerling, Hero, hoe ik jou zo? We hebben er een nieuwe plaat van gemaakt, nieuwe versie. Of je vindt hem goed, of je vindt hem gewoon kut. Hè? had het gewoon het origineel moeten houden, maar ja... De meningen zijn erover verdeeld. Ook zometeen Kaigo, die samen met een eh, oude bejaarde oma de studio ingedoken. Nou ja, gewoon een, eh, plaat eigenlijk van haar eh, heeft hij opnieuw geremix. Kaigo en Tina Turner hoor straks. Maar eerst nu muziek van uh, Junotos en Amber van Day. Met nieuwe muziek Papa. like yesterday. Heartbreak for the first time I still feel the pain.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 Tina Turner woont tegenwoordig in eh, Zwitserland, in Koesnacht. Dat is vlakbij Zurich. En ze kregen 22 april 2013 de Zwitserse nationaliteit. Het is relatief weinig, komt ze nog in de VS. En sinds 2013 is ze getrouwd alweer. 24 oktober 2013 heeft ze haar Amerikaanse nationaliteit officieel opgegeven. En heeft ze nu eh, alleen nog de Zwitserse nationaliteit. En eh, ja, een van haar grote hits. Eh, what's Gotta Love, what, What's Love Got To Do With It. Heeft, is een nummer uit 1993. Die heeft de Kaigo heeft die een beetje aangepast. Daar is die nieuwe versie van gemaakt. En hij doet het goed op de radio. Dus gaan we zeker vaker draaien. Onderweg zometeen muziek van Joe Corey, Stormzy. Maar ik heb nog even wat nieuws voor je. Een beetje triest nieuws eigenlijk. Steeds meer bedrijven die verkeer in zwaar weer. Als gevolg van, uh, van het crisis, eh, van het eh, niet-crisis, ja, coronacrisis, zo heet dat dan. Het aantal faillissementen neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistieken. Voor de Nederlandse poppodia kwamen de maatregelen hard aan. En ja, onder andere Paradiso. Die, ja, gaat die goed? Gaat heel slecht. We zijn niet de enige. Hè? Kijk naar de Ziggo Die heeft heel veel geld achter zich natuurlijk. Dat is dan weer een geluk. Maar als je een beetje gaat kijken, dan hè, van 15, 20.000 mensen. In ene naar 3.000 mensen. 2500 mensen. Ja, het is niet veel, hè. En ehm, de online edition van Tomorrowland... die heeft uh, vorig weekend ruim een miljoen kijkers getrokken. Bezoekers van de virtuele dansomgeving... die uit meerdere podia bestond... konden kiezen uit optredens van onder meer Armin van Buren... en Martin Garrix. En ja, dat is tegenwoordig helemaal in, hè. Virtual eh, edition of eh, Tomorrowland is natuurlijk gratis. Dus ja, mooi meegenomen natuurlijk. En eh, toch een beetje heb je het idee, ja, het liefst wil je erbij zijn, maar hè, het geeft een beetje het idee dat je toch nog een beetje erbij kan zijn. Zie je bij antwoord, The Nightwalk. Terug naar de muziek, want dames in je radio gekluisterd. Meer muziek op de radio. Stormzy, samen met Ed Sharon en uh, Burna Boy met Own It. Own it, you just own it. your body's on fire. Show me how control it. And go ahead, you flip and Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it, I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. Lighters up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. I. You don't dare when I don't they tell you, but can you taste and I play? Hey, hey, hey. I don't know where till you they do me, wait just they scatter my brain. Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face It's the way that you wind up my waist I'm so in awe, girl, you never have to worry about nothing You know it's yours, you know you own it Girl, you just own it Cause your body's on fire Show me how to control it You know that it's different, get higher Girl, I love how you hold it I broke my hand there I'm frozen in motion and my head tells me to stop But my heart goes Cause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 Bovendien uh, Zuid-Afrika woont. Ze heeft eh, twee nationaliteiten, maar ja, zij heet Milk Sugar. En alles wat ze uitbrengt is gewoon echt top. ik weet niet of je wel eens naar de mixen geluisterd hebt van deze dame. Ja, top. Het is even tijd voor de party-update. Wat een leuke feestjes zijn er allemaal gaan op deze zaterdag 1 augustus. Nou, het is karig, moet je eerlijk vertellen. De helft van de kroeg en de club zijn gewoon dicht. Of die gaan zo meteen al dicht. Maar in ieder geval, het wekelijkse feestje Brainwash is vanavond weer. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij is daar verantwoordelijk voor de, voor de line-up. Dus eh, wordt weer een gezellig avondje Brainwash in Escape in Amsterdam. Onder de boven. van, er is ook niets beters. Dus, eh, maar, hè, dan sowieso. Ik bedoel, eh, ja, ik kan de muziek van Raimundo zeker waarderen. En ik heb nog een leuk feestje. Vanavond Mood en Food Sessions. De Ibiza Edition. Is om 7 uur al begonnen. Nou ja, je hoeft niet naartoe te gaan, want <laughs> nou, het is om 11 uur weer afgelopen. In AVAS Live Mood and Food Sessions. Met Mike van Loon. kennen we van Head Candy. En Ike So Funky. Maar ja, hè, is een kleine zaal van AVAS Live. Heel gezellig. Maar ja, eh, tegen die tijd dat je er bent, dan uh, is het waarschijnlijk alweer gesloten. Zie we hem zelf door met muziek Double D. Kennen we nog de goede oude Turn op de Beestijd? Als je niet meegemaakt. Dimitri from Paris met Found Love. Get I want your love, my baby. Get I want your love. Get I want your love, my baby. Get I want you so. Get I want your love, my baby. Get I want your love. Get I want your love, my baby. Get I want you so. nog steeds een, eh, een Nightwalk tennis Op 10 deze week eh, mooi Noizu met Summer 98. Nee, wat zeg ik? 91. Moeilijk hè? Engels lezen. <laughs> en op 9 deze week eh, Blue Boy met Remember Me. In de David Pang edit. Op 8, Mark Knight, Mr. V en Chanel met de Tonight. Op 7, Use Disco en Earthen Days met Hypnotize. Op 6, Boy Noise met de eh, Mainline. Op 5, Of Fire met Play It By Ear. Ga ik straks misschien nog draaien voor het, uh, voor het nieuws. Op 4 deze week, Ruda Silva en eh, Pax met uh, Touch Me. Op 3, David Pijn, zijn eigen plaatje, The Heat. Op 2, Steve Lacey en Love Generator met Live Without Your Love. En deze week nog steeds op 1, John Smith met Deep End. Nou, vorige week gedraaid. Als ik hem weer draai en eh, je start hem later in. Toevallig het luisteren denk je van... hé, ik zit daar een eh, <laughs> herhaling te luisteren. Deze week op één Johnson met Deep End ga ik niet draaien. Ik heb een andere plaat. Nieuwe muziek, nou ja, nieuwe muziek. Oude muziek in een nieuw jasje gestoken. Junior Jack, Isamba. En dit keer in de Kevin McKay en de Coop Guys Extended Mix. Oftewel de zomer 2020 mix van uh, Isamba. We're on society, y'all. Within this society, there's love. For us, we are free. We're together. And we can always be together. And we can always give love. Bring love. Bring love. Don't hurt them. Just love them. Just love them. Just love them. Just love them. Just love them. Just love them. Just love them. Just love them. hoort zo meteen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het eh, derde uurtje vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. We doen nog even muziek. Nou, Crazy Pizza, Two Lovers, Paradise misschien. Wordt krap. Denk niet dat we het gaan halen. Stukje van uh, met Play It By Ear. Nummer, uh, nummer 5 in de Nightwalk 10. Maar eerst die And You Up Using Mike Dunn met Jack Your Body. De David Pang remix. Ik zeg tot zometeen na de break. Work my body, jack my body, house my body, move my body. Work my body, jack my body, house my body, move my body. Work my body, jack my body, house my body, move my body.